Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte wil verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dat zei die bepaalde Witteman. In het vijfpartijenakkoord staat dat de aftrek in nieuwe gevallen wordt beperkt tot annuïteitenhypotheken. Rutte noemt dat gezien de crisis verstandig, maar wat hem betreft blijft het daarbij. Hij zei verder dat hij in de verkiezingscampagne niet speciaal de PVV zal aanvallen. Rutte wil vooral het VVD-verhaal vertellen. Wel zei hij dat een stem op de PVV een verloren stem is, omdat die partij als het erop aankomt wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. De NS zegt dat alle treinreizigers vannacht hun bestemming bereiken. Als dat niet meer met de trein kan, wordt er passend vervoer geregeld, zeggen de spoorwegen. Gisteravond viel het treinverkeer rond Utrecht stil na een stroomstoring ten noorden van Utrecht Centraal. Die was rond half elf voorbij, waarna het treinverkeer weer langzaam op gang kwam. Treinreizigers tussen Utrecht en Den Haag, Rotterdam en Leiden moeten via Amsterdam reizen, want bij Woerden is een seinstoring die nog niet is opgelost. In Rotterdam heeft een politiebusje een fietster aangereden. De vrouw van 69 raakte daarbij zwaar gewond. Het is niet duidelijk of de politie zwaailicht en sirene aan had. De agenten waren op weg naar een woningoverval en moesten daar aangekomen een stukje achteruit rijden. Daarbij werd de vrouw geraakt. Ze kwam ongelukkig ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko is een rapper veroordeeld omdat hij de geheime dienst zou hebben beledigd. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar. De rapper, die in Marokko bekend is als El Haket, is actief in de Marokkaanse democratiseringsbeweging. Hij had de geheime dienst in een rapnummer afgeschilderd als corrupt. El Haket kon zich in de rechtszaal niet verdedigen. Hij was in de gevangenis toen het vonnis werd uitgesproken en er waren ook geen advocaten aanwezig. Ze gaan tegen de uitspraak in beroep.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 Set the pace, I will shift the tempo. Oh, easy. Party girl, now believe me. Got your mind way too boozy. Clean it up, girl, go lose it. Got to go home feeling is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta break on out. Breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking.